uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Het kabinet moet nu ingrijpen om een tekort aan zorgpersoneel in de toekomst te voorkomen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Volgens de SER moeten nieuwe mensen worden aangetrokken... door het beroep in de zorg aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door de administratie te verminderen... zodat zorgverleners meer tijd hebben voor hun daadwerkelijke beroep. ING heeft Steven van Rijswijk benoemd tot nieuwe topman. Hij volgt Ralf Hamers op, die vertrekt naar de Zwitserse bank UBS. Van Rijswijk is 49 jaar en werkt al 25 jaar bij ING in verschillende functies. De afgelopen drie jaar zat hij in de raad van bestuur. Zijn benoeming gaat op 1 juli in. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York overweegt bezoekers uit Florida 14 dagen in quarantaine te zetten. In Florida woedt het coronavirus nog hevig, terwijl het in New York is afgenomen. In Florida werden afgelopen woensdag 2600 nieuwe besmettingen vastgesteld. De gouverneur van New York maakt zich daar grote zorgen over. Een aantal bedrijven wil niet meer adverteren rond de uitzendingen van Veronica Insight. Ook willen, ze onder, ook willen onder meer Gamma en KPN in gesprek met de zender. Aanleiding is onder meer de uitspraak van Johan Derksen... dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. Talpa stelt dat alle uitspraken binnen het programma voor rekening zijn van de mensen aan tafel. De Nationale Paardensportfederatie KNHS is boos dat de paardensport in Nederland nog altijd stil ligt vanwege het coronavirus. Terwijl in andere landen wel wedstrijden worden gehouden. De federatie snapt niet dat NOC-NSF buitensporten deels toelaat, maar de paardensport buiten beschouwing laat. Paardensport is geen contactsport, er is geen enkel risico op besmetting, denkt de KNHS. Het weer, lokaal wat mist, vanochtend stapelwolken vanmiddag, lokaal een bui mogelijk met onweer.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 Hey, yeah yo, to hear them yell calling them canine. Yeah man, yeah yo, but they tell me that is part of the party. Oh yeah, yeah yo, this woman in front and them man behind. I hear the party singing. Who let tell. Get back, Fluffy, my Fluffy, get back, you flea infested mountain. Who let the dogs out? for being a friend you lack I'd surely buy you a Cadillac Whatever you need any time of the day or night I'm not ashamed you for being a kiss na, you.